4 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Oud-premier Gerrit Schotten van Curaçao dreigt uit de politiek te stappen... als het parlement het huidige kiesstelsel niet drastisch hervormt. Volgens Schotten heeft de bevolking in het huidige stelsel... geen enkele garantie dat politici met de meeste stemmen ook daadwerkelijk gaan regeren. Welke hervormingen of bestuurlijke vernieuwing Schotten op het oog heeft, is niet bekend. Na de verkiezingen in oktober kwam zijn partij als een van de grootste uit de bus... maar door een ruzie met de winnaar van de verkiezingen, Pueblo Soberano, stond de partij alsnog met lege handen. Het Canadese Cirque du Soleil gaat 400 banen schrappen. Dat zou nodig zijn vanwege de hoge productiekosten van de shows... en de sterke Canadese dollar. De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor in Montreal. Het bedrijf heeft wereldwijd 19 shows lopen. Vorig jaar verkocht Cirque du Soleil 14 miljoen kaartjes... en haalde een recordomzet van 750 miljoen euro. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA houdt alle Dreamliners aan de grond. De Boeings 787 kwamen de afgelopen dagen meerdere keren in het nieuws vanwege mankementen. De FAA maakt zich vooral zorgen over de lithium-ion-accu's die in de vliegtuigen worden gebruikt. Die kunnen leiden tot kortsluiting en brand, waardoor systemen uitvallen. De milde griepepidemie die sinds eind vorige maand heerst in Nederland... heeft zich uitgebreid over het hele land. De epidemie is vroeger dan vorig jaar. Toen hadden pas rond maart veel mensen last van de griep. In de eerste weken werden vooral jonge kinderen tot vier jaar getroffen... maar inmiddels worden alle leeftijdsgroepen bovengemiddeld getroffen... meldt het onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het Nivel kon de ziekte zich makkelijk verspreiden tijdens de feestdagen. Het weer, het is nevelig en bewolkt. Lokaal komen mistbanken voor. Het vriest matig met temperaturen tussen de min 5 en min 10 graden. Overdag droog en geleidelijk steeds meer zon. Het blijft bijna overal een paar graden onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. met Hubert Mol. Woman of the country Het was Joe Cocker om maar eens even mee te beginnen. Delta Lady, een liedje van een hele tijd geleden. Een hele lange tijd geleden, zo diep in de nacht gedraaid... al vroeg op deze morgen, van harte welkom. De nacht klinkt anders. En niet met Roel Koeners. Roel, Koeners, Roel heeft zich laten ondersneeuwen. Je zit ver weg, ergens midden in de sneeuw. Joe Cocker, dat was de eerste om mee af te trappen. En er gaat veel gebeuren deze morgen, deze nacht hier bij de Varen Radio 1. Want Live It Out is een leuke Brabantse band. We hebben een mooi cd'tje uitgebracht. Chapter 7, ook zo'n band die net uit is met een nieuwe cd. En dan is er nog de nieuwe cd van Cloud Machine. En verder is er nieuw werk van The Red Phone. Allemaal namen waarvan je zegt van ja, dat zegt me wel iets... maar ik kan het niet zo goed plaatsen. Vannacht, deze morgen, wordt daar muziek van gedraaid. En dan is er ook nog bekend werk. Bekend werk waar we mee zijn begonnen... en bekend werk waarmee we verder gaan deze nacht. Changes, hier is David Bowie. my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. ch ch ch Changes. Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes. Changes. Don't wanna be a richer man. ch ch ch Changes. Turn and face the strain. ch ch Changes. It's gonna have to be a different man. sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through changes. Turn and face the strange. Ch -ch changes. Don't tell them to grow up uh, out of it. David Bowie. Ja, we weten dat hij net een nieuwe plaat heeft gemaakt. We weten dat hij ook stemmetjes doet. Stemmetjes voor tekenfilms. En dat hij op zijn redelijk nou ja, bejaarde leeftijd is het niet. Maar voor de popmuziek ben je dan wel heel oud als je ergens in de 60 bent. Ik kan het ook niet helpen, zo werkt het nu helemaal. En als je begint met muziek maken, dan ben je toch een jaar of 21. Als je tenminste in de popmuziek wil. Dus dan ben je snel vrij oud. Maar toch weer een nieuwe plaat gemaakt. Wat daar de bedoeling van is, daar zullen we later in deze tijd wel achter komen. Waarom dat hij dat wil om leuke muziek te maken, dat kan. Dat kan al een goede boodschap zijn. Het is ruim tien over vier. Goedemorgen, het is de VARA op Radio 1 met een nieuwe van Live It Out. Het is een leuk bandje, we hadden er nog nooit eerder van gehoord. zijn hele jonge gasten, hebben al hun geld in een klein EP'tje gestopt. Dat klinkt zo. is helemaal niet zo verkeerd dat deze gastjes hebben gemaakt. Ze zijn in de studio gegaan met King String Fellow. En die zat achter de Posies, die zat achter R.E.M., die zat achter Big Star. En die zit bijvoorbeeld ook achter, ja, achter eh, meerdere bands. En eh, ze lieten zich beïnvloeden door de Arctic Monkeys... door de Two Door Cinema Club en door de Wombat. En dat hoor je terug op een EP'tje dat ze net hebben gemaakt. Vier nummers hebben zij zich kunnen veroorloven op deze EP. En het klinkt allemaal rete strak. 13 minuten over 4. De nacht klinkt anders. Inderdaad, de nacht klinkt weer een beetje anders. Anders dan je gewend bent. Dit zijn de La's. De La's. She goes. Sterker nog, there she goes. There She Goes uit Liverpool. Daar kwam dus heel veel vandaan. Dat weten we inmiddels wel, dat daar velen is ontsproten daar in Liverpool. Het is een tijdje geleden dat ik zat te kijken naar een documentaire op televisie over Neil Diamond. Ontdekt door Jeff Barry. Jeff Barry hoorde dat hij talent had. Neil Diamond, net zoals Carol King, Jerry Goffin... liedjes schrijven voor anderen, op een kantoortje zitten... en de hele dag met een typemachientje en maar liedjes maken en maar liedjes schrijven. En al die liedjes die gingen naar andere artiesten, die gingen met het succes min of meer van Neil Diamond aan de haal. Totdat componist, producer Jeff Barry zei... Zeg Neil Diamond, jij moet daar zelf wat mee doen. Ga eens even je eigen liedjes zingen. Dat is hier aan doen, Neil Diamond. En tussen al die platen door, al die liedjes door op het podium... gingen dan ook vertellen hoe hij tot een liedje was gekomen. En toen zei die Jeff Barry, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Je kunt goed zingen, maar ga niet praten. Neil Diamond, America. shit. een politiek lied. Het is een patriot. Neil Diamond, Going to America, terug te vinden op het album Jazz Singer. Gemaakt in 1981, ja, over politiek gesproken. Straks ligt hij weer op de deurmat. En straks horen we het weer in het Radio 1 Journaal. Dan hebben we het weer over allerlei zaken die ons voor worden gehouden door de politiek. En wat moeten we daar nou mee? En iedereen buitelt daar overheen. Want dan gaan we kijken naar Power Witteman en dan zitten we iemand en die geeft zijn mening. En dan kijken we naar het programma Binnenhof. En er zit er ook weer iemand aan tafel die zegt ook weer dat het veel anders kan met die economie. En dat we het anders hadden moeten aanpakken. En dan gaan we naar een ander programma en dan zitten we bijvoorbeeld bijvoorbeeld weer op het internet. Dan komen we uit bij een willekeurige site, daar zit ook iemand te praten. Of daar wordt een tekstbericht neergezet. En ook daar wordt dan weergegeven dat het eigenlijk allemaal anders had gekund. Maar waar het anders kan... De politiek, ja, die hoor je niet. En zo zal het altijd blijven. En zo is het altijd geweest. Als ik niet kijk, heb ik het niet gezien niet gezien. Wist ik er niets van. 啊。 heeft het wel leuk gemaakt. Ooit dus, je kon er lekker mee zingen. Blijft in je hoofd hangen en er zit wel een kern van waarheid in. Daarom is het misschien ook wel zo leuk, daarom blijft het ook hangen in je hoofd omdat het herkenbaar is. De politiek waar we altijd het volste vertrouwen in hebben. Maar dat vertrouwen wordt ogenblikkelijk weggenomen als er weinig vanuit de politiek terugkomt. Ik ben er niet, ik ken ze niet. En zo is het niet anders geweest. Goofy and the Regulars. Goofy en de Regulars timmeren al aardig wat jaren aan de weg. En regelmatig verschijnt er een nieuwe cd. Zo verscheen er ook in 2012 een nieuw album. You beast. You one one. You can make this grown man weep. You mm. can weep for more. Mm, you want one. You put the monsters back to sleep. Be mine. Woman, you woman, you're inside and all over my mind. But is it really what I feel? Is it real just what I feel? Or is it imagination? star you are. Be what you want to be. Virtual Insanity. Afkomstig van, je zult ze wel herkend hebben, Jamiroquai. Het was een leuke verzamelaar die verscheen in 2006. Daarop stonden de singles van 1992, vanaf 1992 tot 2006. En deze nacht, deze vroege morgen, mag eens even voor je meegenomen. Op Radio 1, dat is de zender waar je naar luistert. En, ook handig om te weten, het is de VARA. De nacht klinkt anders. En dat gaat samen met het ochtendhumeur van UBM tot vanmorgen 6 uur. René Vissers, technicus. Vandaag het er ook bij. En af en toe haalt hij een bakje koffie. Een beetje gezellig te maken. En jullie daar thuis, jullie luisteren ook. Dat vind ik hartstikke leuk. Blijf dat lekker doen. En mocht je trouwens een willekeurige reactie willen geven... kan altijd via de, eh, via de mail hubert.mol.vara.nl hubert.mol.vara.nl Even naar een beentje uit Groningen. Het is alweer een hele tijd geleden dat we ze op de radio hebben gehoord. Ze hadden als manager Krijn Toinga, de presentator van Veronica... was hun manager. Ze kwamen uit Nee, precies, ze zijn oude Pekela. Daar kwamen ze vandaan. De rowdies en de schrijfwijze was iedere keer anders. Maar ze klonken gelijk. En goed. En dat waren ze. De, René, zegt het jou wat een roadies? Ja, ja, ja, ja, Die ken je wel? Ja, natuurlijk. Nee, ik dacht dat jij van een heel andere generatie was. Ja, dat ben ik ook. <laughs> oh, maar je kent ze wel. Ja. Nee, dat is goed, is goed. René is er even bij gekomen, koffieraad, kent het wel. Ze hoort het. En dan hebben we ook een beetje aanspraak. want we zitten in een enorm pand in Hilversum. Dat weet u niet, hè. We zitten op het media, op het omroepkwartier. We zitten op het mediapark. Dat is heel groot, daar verdwaal je bijna. En dan zitten we daar gewoon met z'n tweetjes. Dus wat gebeurt, René? Zitten we hier met z'n tweetjes? Ja. Ja, ik hoop dat we het goed met elkaar kunnen vinden dan. Wij wel, Ja, wij wel. Ja. En u kunt daarvan deelgenoot zijn als u blijft luisteren tot zes uur. Whalen kennen we. Whalen dat is gewoon Willem. Maar Willem heeft zich vernoemd naar Whalen En Whalen is van Wailing Whalen Jennings. Waylon Jennings zat in de band bij uh, Buddy Holly. Eh, maar het leuke wel dat Buddy Holly, of ja, het trieste eigenlijk... want we weten hoe het is afgelopen. Buddy Holly stapt het vliegtuig en die stortte neer. En Whalen die had die dag toen dat vliegtuig opsteeg, even zoiets van, ik voel me niet zo lekker. Gaan jullie maar met het vliegtuig, ik kom wel wat later. dat is zijn, dat is zijn leven uiteindelijk geworden. Want hij heeft het dus overleefd. Omdat hij bij toeval gewoon een beetje grieperig was... en niet dat vliegtuig heeft genomen. Die Wailing Jennings is later zelf muziek gaan maken. Logisch, je bent muzikant. En die Wailing Jennings, Jennings was ook de stem bij de Dukes of Hazard, Serie uit de jaren tachtig. En hij maakte muziek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 making only workman's wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were some times I was so lonesome that I took some comfort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 Simon uit Garfunkel, dat zal je bekend in de oor klinken. Paul Simon had het liedje bedacht. Geschreven omdat hij zoveel gezeur had in de krant. Al die recensenten die een mening moesten geven... iedereen had wel wat te zeuren over zijn muziek. Er waren natuurlijk ook hele opbouwende kritieken. En daarom bedacht hij de box omdat hij moest opboksen... tegen al die negativiteit. En Welling Jennings, ongetwijfeld zal hij hetzelfde ook in zijn leven meegemaakt hebben. Dat is nou eenmaal zo als je in de publiciteit bent. Dat geldt voor een muzikant, dat geldt voor een presentator. Dat geldt voor alles. Hoge bomen vangen veel wind, zeggen ze wel Ja, het is gemakkelijker om iets te zeggen tegen of over een muzikant te zeggen... dan over, nou ja, dan over je naasten. Zo, want die zijn dicht in de buurt en die kunnen gemakkelijker weerwoord geven. En dat wordt een gemakkelijke strijd. En het is altijd een beetje ongelijke strijd over muzikant wat zeggen. Ja, en over eh, meningen, ja, over smaak, daar kun je urenlang over praten. Daar kun je niet over twisten. Acht minuten over half vijf. De VARA, Radio 1 vol. De New Count Basie Band leeft nog steeds voor, dus de Count Basie Band. Met oud repertoire, echte originele banden van Ray Charles. Every Saturday night, about sundown. Country people in wagons, coming from miles around. Drinking cold liquor from a mason food jar. Catfish in the hole. Saturday Night. Ray Charles. Ik heb altijd het verhaal geloofd dat hij zes was toen hij zijn broertje in de wastobbe zag verdrinken... Zelf zegt hij erover, nee, dat was het verhaal, maar dat is helemaal niet waar. Ik had gewoon, eh, ik had gewoon een ziekte en dankzij die ziekte ben ik blind geworden... en ik ben verzorgd aan mijn moeder en dat, is, dat was altijd mijn trots. Alleen hij kan het nu niet meer vertellen, want we weten dat hij inmiddels is overleden, Ray Charles. Dit was met de New Count Basie Band. De echte Count Basie Band kennen we nog van heel lang geleden. New Count Basie Band is dus gewoon een, ja, een opvolger van die Count Basie Band. Eh, die heeft banden tevoorschijn gehaald van Ray Charles daarop meegespeeld. En dan hoor je het origineel van Ray Charles, maar met de nieuwe band erbij. En toen dachten ze dat klusje te kunnen doen in een maand of drie. Zo van, nou, dan gaan we studio zitten, spelen dat opnieuw in, hartstikke mooi. Zetten we Ray Charles erin en dan zijn we klaar. Dat werd een klus van uiteindelijk een hele lange tijd. Maar het resultaat is er wel naar, het klinkt goed. De nacht klinkt anders. Met Ed Stylight. Anything. You make you smile, but you pull a frown. You always try to leave me when you're fed up with love, but you're being pulled back in by this loving sound. The flesh is weak, soft is your skin. Some say I'm a freak. fed up with love. But you're being fooled again about this loving sound. Anything, oh, I would do anything for you. Even if leaving is the best thing I can do. Yo. Den Haag. Had een bandje de... De... Heet, oh, de... Stud Muffins, dat was het. De Stad Muffins. Maar dat bandje dat is uit elkaar gevallen, dat was het gewoon niet. Hij voelde zich daar ook niet lekker bij, wilde andere dingen. En is solo gegaan. Met een van de resultaten die je zojuist hier voorbij hoorde komen bij de Varen op Radio 1. Op deze vroege morgen, de VARA-nacht van woensdag op donderdag... de nacht klinkt anders. Ed Struilaert, dat was degene die we hoorden. En dan zit ik in een riante positie, want cd's krijg je... in de hoop dat je ze ook draait. Maar je krijgt soms ook cd's waarvan je denkt... Ja, wie zijn dat dan? Nooit van gehoord. Wat moet ik daar nou mee? Shadows of My Yesterdays van Chapter 7. Ja, dat had ik ook. Ik werd ook stil van Chapter 7. Dus die jongens maar eens even uitgenodigd en gevraagd... Wat voor muziek maken jullie dan? Nou, een beetje power rock met uh, knipoog naar de jaren 90, Grunge. Nou, vandaag is het eh, redelijk uitgekleed. Hè? Het is een heel kleine studio, het is een beetje akoestisch. Is dat lastig dan voor zo'n band? Als je, als je grunge maakt en uh, eh, power pop, nou, dat is, uh, dat is wel wel Vandaag gaan dan, we naakt. <laughs> als een baby. maar is dat lastig? Ja, dat is, ik vind het wel lastig. Het is, ehm, het is harder werken dan met een dikke distortion. ja. afraid I am, she says. I'm in deaf man's land. I'm hearing the boredom you're singing and bringing the stinging that eats on me more than I admit. Yeah, the kicking, the screaming, you never believe again. Your song means everything, everything to love, love i say. Yeah, I want it, I need it, I'll never believe again. Your song means everything, everything to me. Everything to me. Your song is making dat je arrangement werkt. Of dat wat je speelt wel interessant genoeg is. Kun je alles zomaar ineens ombouwen tot een akoestisch lied? Eh, nee, we hebben best wel, eigenlijk de cd gewoon alle nummers geprobeerd om akoestisch te krijgen. Maar dat sommige nummers werken, werkt dat gewoon niet. Betekent dat dat ze eigenlijk eh, heel anders zijn dan datgene wat jullie op plaat hebben gezet, op cd hebben gezet? Nou, we hebben een paar nummers op plaat staan die echt gewoon ja, beuken als een malle, zou ik maar zeggen. En die zijn heel riff georiënteerd. Er zitten heel veel mm. heel harde drums bij. En ehm, ja, dat, dat, dat leent zich toch net wat minder voor een akoestisch arrangement. En vandaag hebben we gekozen om wat, eh, wat melodischere eh, stukken te pakken. Hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Eh, een jaar of zes. Zoiets. Ja. hoe is het zo gekomen? Wij speelden rap rock met een, met een rapper. een, een, kerel die eruit zag als Snoop Dogg een hele coole gast. <laughs> en eh, ja, die, die stopte. En dat betekende dat wij eh, van het, eh, ja, toch wel een heel ander stukje muziek moesten gaan maken. Omdat we echt het stukje rap gingen missen. En ja, wij vinden eigenlijk alle twee die, die, ja, die zware Stone mhm. Sour-achtige Alice in Chains sound vinden we vet. Mhm. Mhm. En daar zijn we een beetje op door gaan beduren. En ja, inmiddels zijn we dan... Ja. Eh, zo'n eigen sound, wat je zegt net, van, dat is heel belangrijk. Hè? Met, met, met, met dergelijke mensen die dat noemden. Dat je een soort sound hebt. Dat je, soort, dat je ook in de studio vaak zit te proberen van... hoe kunnen we het nou zo vet mogelijk laten klinken? Eh, is dat bij jullie ook het geval? Ben je daar ook, denk je erover na, over de sound? Niet, dus niet alleen het spelen, maar ook de sound. Ja, ja zeker wel. Zeker wel. Hij meer dan ik, denk ik. Eh, ik ben meer van de plug-and-play en hij is toch wel een, een beetje een gearfreak. Mhm. Eh, <laughs> eh, maar ja, het is, is, wel belangrijk naast het spelen dat je ook nog die, die, ja, een herkenbaar geluid hebt. Er zijn heel veel bands. Hoe probeer je nou daartussen door te komen? Blijf in de picture. En, en, eh, zeker omdat er zoveel bands zijn. Weet je, maar hoe, We hebben Facebook, we doen Twitter, om optredens te krijgen. Want dat is natuurlijk het leukste wat er is. Ja, daar bellen we ons rot voor en daar mailen we voor. En, mm, maar vooral netwerken dus? Netwerk, ja. En, en zorgen dat je er staat op het moment dat je live speelt dat het, dat het, eh, eh, dat het overgebracht wordt. En dat mensen het leuk vinden. Want dat is al het, het belangrijkste, dat mensen jou leuk vinden. niet alleen roepen, je moet ook kunnen waarmaken, toch dan? Ja. Wat je zegt. Wel, ja. Je kent al heel erg uh, pretentieus. En, met je collega's, met je collega-bands, we dingen proberen te regelen. Nou, de wereld draait door misschien nog een keer. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ik ben voor. De mannen van Chapter 7. the storm passed by and I look around. I'm glad to be alive. Unsafe and sorry. Russische hele naakte sessie van de mannen van Chapter 7... naar aanleiding van de cd die heet Shadows of My Yesterdays. En het is niet te vergelijken met datgene wat op de cd staat. Dat is stevig, dat is hard. En dat moet je misschien niet vroeg op deze morgen diep in de nacht willen draaien. Om drie minuten, bijna twee minuten voor vijf bij de Vara op Radio 1. En het ochtendhumeur van Hubert Mol in de nacht klinkt anders. Nog tot zessen. Tot zo dadelijk. Take the A-Train. Duke Ellington.